7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Nederlandse hulpverleenster Anja de Beer... die in Afghanistan bijna drie maanden ontvoerd is geweest, maakt het goed. Ze zegt dat ze de afgelopen maanden in isolatie heeft doorgebracht... maar dat haar ontvoerders wel goed voor haar zorgden. De vrouw, die directeur is van een Zwitserse hulporganisatie... werd in juni gekidnapt in de hoofdstad Kabul. Gisteravond werd ze vrijgelaten. Het plukken van criminelen gebeurt te versnipperd. Twaalf burgemeesters en de topman van het OM vragen daarom 50 miljoen euro aan het kabinet om criminelen efficiënter geld af te kunnen pakken. In een open brief in de Volkskrant schrijven ze dat dat geld ruimschoots zal worden terugverdiend. Volgens de burgemeesters wordt er momenteel slechts 1% van het inkomen van criminelen afgepakt. Minister Schippers van Volksgezondheid wil weten hoe de kosten van dure medicijnen zijn opgebouwd. Moderne medicijnen worden vaak voor een kleine, specifieke groep gemaakt. Omdat er dan weinig mensen gebruik van maken is de prijs vaak hoog. Schippers wil weten of dat wel terecht is. In Amerikaanse staat Florida is een man opgepakt die een bom wilde laten afgaan bij een herdenking van de aanslagen van 11 september. Via internet gaf hij tips aan iemand die een bom maakte en gaf hem opdracht de bom te laten ontploffen bij een herdenking. Dat bleek een informant van de politie, waardoor hij tegen de lamp liep. In Los Angeles is een kunstroof jarenlang onopgemerkt gebleven. Negen werken van Andy Warhol blijken jaren geleden te zijn gestolen uit een bedrijf en vervangen door kleurenkopieën. Het werd ontdekt toen een van de werken uit de lijst moest worden gehaald omdat het was verschoven. De afbeelding was niet scherp genoeg voor een echte Warhol en er zat geen signatuur of nummer op. De gestolen werken zijn zo'n 300.000 euro waard. Het weer, flink wat zon, maar in de loop van de middag wat stapelwolken. Met name in het noorden kan er dan een enkele bui vallen. Het wordt 18 tot 20 graden.